Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Premier Rutte noemde de hoeveelheid asielzoekers die vooral vanuit Eritrea naar Nederland komen slecht nieuws. Het gaat volgens hem om grote aantallen die voor een land als Nederland niet zijn op te vangen. Staatssecretaris Teven zei gisteren dat er de laatste tijd duizend asielzoekers per week naar Nederland komen. Normaal is dat ongeveer duizend per maand. De Tweede Kamer houdt vanmiddag op verzoek van de PVV nog een debat over de groeiende stroom asielzoekers. Huisvesting is geen probleem, zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Volgens het COA kunnen er binnen twee weken 2500 extra opvangplekken worden geregeld. Vooral in lege gevangenissen. Als die vol zitten komen eventueel tenten aan de orde. NAVO-chef Rasmussen roept de Europese lidstaten op om niet langer te snijden in hun defensiebudget. Het is volgens Rasmussen tijd om te stoppen met bezuinigen en in het tegenovergestelde richting te bewegen. Hij wijst erop dat Rusland de uitgaven voor defensie al jarenlang opschroeft. Veel landen in Oost-Europa maken zich zorgen over de Russische bemoeienis met Oekraïne. In Los Angeles is door een gesprongen oliepijpleiding 190.000 liter ruwe olie op straat beland. Het ligt over een lengte van bijna een kilometer op straat. Op sommige plekken komt de smurrie tot kniehoogte. Overal ter wereld leven mensen steeds langer, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Wereldwijd worden meisjes die in 2012 zijn geboren gemiddeld 73 jaar, mannen 68. Dat is zes jaar ouder dan mensen die in 1990 werden geboren. De stijging is vooral te danken aan landen als Liberia en Ethiopië. Daar sterven minder kinderen voor hun vijfde levensjaar. Het weer, flink wat zon, maar in het oosten van het land ook wat bewolking. Het is 14 tot 17 graden. Morgen en in het weekend vrij zonnig en warmer. Zondag kan het 23 graden worden. Dit was Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid een file van 5 kilometer.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 Je kunt ons beluisteren op de kabel, in Zandvoort op 104.5, in de ether op 106.9 en op het internet via zfm-live.nl. Mijn naam is Bart van der Meer en de eerste twee komen, platen van dit uur komen uit het eh, decennium van de 70er jaren. Veel plezier nog dit uur. in the sky. begonnen dit eh, tweede uur met eh, de groep Mud en zanger Les Gray en Dynamite, geschreven door Chin en Chapman uit 73. En twee jaar daarvoor hadden we Middle of the Road al eh, op de hitlijsten met Soleil Soleil.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 The game I've been playing is through. Hey, little girl, do you trust me? Oh, I'm gonna tell you no lies. I'm gonna come clean, don't make a scene. I've been hiding behind a disguise. sound of my name. Cause I'm the man from Manhattan, LA. The man with the price on his head. Oh, the, the man from Manhattan, the surface is satin, but the lining is laden with lead. Don't be afraid. de microfoon eventjes eh, niet helemaal goed. Maar we hebben hem weer. Ehm, dit was dus Eddie Howell met eh, Man from Manhattan. En als je dacht van, dit lijkt wel heel erg veel op eh, Freddie Mercury en zijn Queen. Nou, dat klopt. Freddie heeft het geproduceerd. Hij speelde piano op het plaat. En hij zong op de achtergrondkoor. En dat deed Brian May ook. En die speelde dan ook nog eens een keer gitaar. Op Man from Manhattan uit 1976. En dit is uh, de groep Simple Minds uit 1989 van LP Street Fighting Years, Belfast Child. When my love said to me, meet me down the gallows tree. For it's sad news I bring about this old town and all that it's suffering. Some say troubles abound. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. Brothers, sisters, where are you now? As I look spent with my faith in God and church and the government. Some say troubles abound. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return. nummer van de Simple Minds van de LP Street Fighting Years, Belfast Child. Vanmorgen las ik iets en daar voelde ik me wel zo goed door. Ik voelde me meteen een stuk veiliger. De wereld kan nog uh, eeuwen door. Want wat blijkt, het Pentagon heeft een strijdplan tegen zombies. Ja. Nou, oké, eh, wij gaan gewoon door met uh, de, de reguliere hit van Cliff Richard. De originele titel is Ledera, Italiaans. Maar hij maakte er constantly van. Althans, de componisten.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 En niet s'avonds, nee, om zeven uur s'morgens. En ik denk dat ze dit ook hebben gezongen, geschreven door Grace Slick, de zangeres van Jefferson Airplane. Somebody to love. When the truth is found to be Somebody to Love. En eh, op de achterkant van die plaat stond White Rabbit. En dat kenden wij in Nederland nog niet. Wij kenden alleen nog maar roze olifantjes. days we was all in phase. and I dance all days, we were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true.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 and everyone we knew to believe, do, in what was true. Oh, I said, that's all day's love. jaar was 1984, het heette Dance Hall Days. En het kwam van de groep Wang Chang. Dat is eh, geen Chinees, maar Mandarijn. En dat betekent eh, gele bel. Zo hebben we onze cursus Mandarijn ook weer achter de rug. Dat was een hele opgave. Eh, we gaan even luisteren naar twee giganten van de Nederlandse popmuziek. Boudewijn de Groot en Anita Meijer. Boudewijn die maakte 50 jaar geleden zijn eerste singeltje. Geschreven door Boudewijn en Lennart Nijg. En het heette Strand... En Anita Meijer kreeg deze week maandagavond de Radio 5 Nostalgia Oeuvreprijs. Vanwege haar hele oeuvre en terecht. Ik mocht eh, daarbij aanwezig zijn in de zaal en ik moet zeggen... de dame heeft nog een behoorlijk goede stem. Mag ik wel zeggen, een fantastische stem. We gaan luisteren naar Strand van Boudewijn en The Alternative Way van Anita. Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend, totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren. Zo, dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar en eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee en gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt de toppen van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel honderd met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. En trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. S'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin en daar vond gat. De inhoud licht verspreid in zand van drie kwart kilometer stand. Dansen ze de hele tijd terwijl je in een broodje bijt en giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraak je spoedig overvol, dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje lucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel En is men daar eenmaal beland, en is weer rustig op het strand maar s'morgens lig je weer in zand doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Zie geschreven door Hans Vermeulen. En Hans was eh, afgelopen maandag aanwezig in Zinger eh, in Laren... en heeft eh, samen met Anita dit nummer gebracht. En hij overhandigde haar ook de Radio 5 Nostalgia Prijs. Een geweldige avond. Ehm, we hadden dus twee Nederlandse giganten... En er komt nog een Nederlands gigantje achteraan. Pussycat, Tony, Marianne en Betty Kowalczyk met And the Music Stopped. Pussycat met een nummer geschreven door hun uh, gitaarleraar Werner Teunissen. En dat waren dus Stony Marianne en Betty Kowalczyk en Pussycat. En ze kwamen uit Bronsum. Jawel. En dan gaan we nu even luisteren naar een nummer waarvan wij denken... Ah, de zeezenders. en Caroline. De tune van Radio Caroline natuurlijk uit 1964. We gaan naar het eh, tweede solo-album van Paul McCartney. Paul McCartney 2. En daar staat een nummer op. En dat eh, bracht zelfs John Lennon weer tot het maken van muziek. Want die was er een tijdje mee gestopt. Maar toen hij dit nummer hoorde, toen dacht hij van... ik moet toch ook maar eens even wat gaan doen. Hier is Paul met Coming Up. natuurlijk ook een videoclip bij. En eh, daar zetten hij een heleboel bekende spelers, uh, instrumentalisten, zetten die daar neer. Waaronder ook een eh, hele echte Hank B. Marvin. Geweldig. de laatste plaat alweer van deze Matchbox, nummer 27. En dat is van Peter Tertro, de voormalig zanger van de T-Set. Hij had een solo hit met Red Red Wine. Red De Tetro moet er ook aan geloven. Les Paul en Mary Ford die geven het aan. Bye bye blues. Einde van de uitzending. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En ook dan is Hans nog een weekje, tenminste even met vakantie.